Jan van der Putten met het NOS Journaal. Utrecht wil een nieuw intercity-station en een nieuwe tramlijn of een snelbusbaan, schrijft de Volkskrant. De stad en de provincie zouden de Rijksoverheid daarvoor om miljarden euro's hebben gevraagd. De komende twaalf jaar worden er in de regio zo'n 140.000 huizen gebouwd... en zullen er een kwart miljoen nieuwe bewoners in de regio komen wonen. De gedeputeerde zegt tegen de krant dat zulke aantallen extra inwoners... niet te vervoeren zijn in het huidige systeem. Het nieuwe Intercity-station zou in de zuidoostelijke hoek van de stad Utrecht moeten komen te liggen... of station Lunetten zou moeten worden omgebouwd... zodat niet meer alle reizigers langs Utrecht Centraal zouden moeten. De leider van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging, Di Maio, vindt dat president Mattarella moet worden afgezet. Hij vindt dat Mattarella de grondwet heeft geschonden. De president weigerde gisteren een euroscepticus te benoemen als nieuwe minister van Financiën in het nieuwe kabinet. De beoogde premier gaf toen zijn formatieopdracht terug. Op televisie zei Di Maio dat Italië nu in een institutionele crisis zit. Volgens hem is de president niet alleen schuldig aan schending van de grondwet, maar ook aan hoogverraad. Het constitutionele hof zou daarom moeten beslissen of de president wordt afgezet. De grootste vogel van Europa is het afgelopen weekend waargenomen in Zeeland. Het is de lammergier die een spanwijdte van bijna 3 meter heeft en die normaal in de bergen leeft. Hij werd gezien bij Oostkapelle en Dishoek. Mogelijk is de lammergier vanochtend opnieuw te zien, omdat hij bij gebrek aan thermiek waarschijnlijk in Zeeland heeft overnacht. Bij rellen na een amateurvoetbalwedstrijd in Duitsland zijn zeker 45 mensen gewond geraakt, onder wie zes politieagenten. Fans van Waldorf Mannheim waren kwaad omdat hun club weer niet promoveert. Ze belaagden fans van de tegenstander KFC Uerdingen. Later werden agenten bekogeld met flessen en glazen. Er zijn 10 mensen aangehouden. Het weer. Vandaag hebben we een mix van wolken en wat zon.